Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Landen krijgen het wereldwijd waarschijnlijk moeilijker dan gedacht... om zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs, zeggen klimaatwetenschappers. Bij het sluiten van dat akkoord is namelijk geen rekening gehouden... met het ontdooien van permafrost, grond die altijd bevroren is. In permafrost zitten broeikasgassen en die ontsnappen als het ontdooit... maar toen het akkoord getekend werd was niet bekend hoeveel... Wetenschappers zeggen dat er meer onderzoek nodig is. De gouverneur van Texas heeft al zijn reservisten naar Houston gestuurd om te helpen bij de overstromingen in die stad na storm Harvey. Het gaat om 12.000 militairen van de Nationale Garde. Nu zijn er al 3.000 actief. De reservisten worden vaker ingezet bij rampen in de staat waar, waar ze gestationeerd zijn. Dat gebeurde ook na orkaan Katrina. De Nationale Garde komt helpen bij het redden van mensen en het herstel van de schade. Medewerkers van auteursrechtenorganisatie Buma Stemra hebben jarenlang gerommeld met de boekhouding. Zo werd er bijvoorbeeld geld uit een potje waar te veel budget was, doorgeschoven naar een potje waar een tekort was. Zo zouden onder meer tegenvallers kunnen worden opgevangen, zonder dat er bezuinigd hoefde te worden. De nieuwe topman van Buma Stemra kwam de problemen op het spoor en laat de zaak verder onderzoeken. Hij zegt dat er geen geld is gestolen. Tennister Kiki Bertens is al in de eerste ronde van de US Open gestrand. Ze ging in New York onderuit tegen Maria Zakaria met 6-3, 6-4. Het was voor Bertens haar zesde US Open, maar ze haalde pas twee keer de tweede ronde. Eerder op de dag was Richel Hogekamp al uitgeschakeld. Bij de Nederlandse mannen ging het vandaag niet beter. Robin Haase ging kansloos onderuit tegen de Brit Carl Edmund. De wedstrijd eindigde in 6-3, 7-5, 6-3. Het weer. Vanavond staat er weinig wind en blijft de temperatuur lang aangenaam. Morgen nog wat warmer dan vandaag met 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden.